In Syrië zijn de eerste VN-waarnemers aangekomen die gaan toezien op het staakt het vuren. De groep groeit de komende dagen uit tot 30. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw gevraagd de wapenstilstand in acht te nemen. Dit weekend waren er berichten over aanvallen van zowel het leger als de oppositie. Het alternatieve bezuinigingsprogramma van GroenLinks zet in op duurzaamheid. De partij wil de subsidie op fossiele brandstoffen radicaal afbouwen. En ook wil GroenLinks kolen, kerosine, olie en diesel extra belasten. Verder wil de partij een jaar, lang uit, jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te brengen naar 3 Partijleider SAP presenteert het alternatieve programma vandaag. In Oslo begint vanochtend het proces tegen Anders Breivik, de Noor die vorig jaar zomer 77 mensen doodde. Breivik heeft de moorden bekend, maar acht zichzelf niet schuldig. Hij zegt dat hij handelde uit noodweer omdat hij Noorwegen wilde ontdoen van mensen die geloven in de multiculturele samenleving. Voor de rechtszaak tegen Anders Breivik zijn tien weken uitgetrokken. Kleine bouwlocaties in steden kunnen vanaf vandaag extra controles verwachten. De inspectie houdt een controleronde van drie weken omdat bij kleine bouwprojecten relatief vaak ongelukken gebeuren. Inspecteurs letten vooral op het gebruik van ladders en stijgers. Jaarlijks komen op bouwterreinen vijf mensen om het leven door een val. In El Salvador is afgelopen zaterdag niemand vermoord. Dat is voor het eerst in drie jaar, want in die periode werd elke dag minstens één iemand gedood. El Salvador wordt geteisterd door geweld van drugscriminelen. Bendes zorgen voor gemiddeld 18 moorden per dag. President Funes zegt dat de eerste moordloze dag in drie jaar te danken is aan veiligheidsmaatregelen van zijn kabinet. Het weer, wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral in het noorden en midden is er kans op een bui. Het wordt zo'n 9 graden vanmiddag.